Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij rellen rondom de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem... zijn afgelopen nacht zeker zeven Palestijnen gewond geraakt. Dat zegt de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan. De Israëlische politie bestormde de heilige Tempelberg... naar eigen zeggen vanwege gewapende mannen in de moskee. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa waren tijdens de Israëlische inval... tientallen moslims in de moskee aan het bidden vanwege de ramadan. Vanuit Gaza zijn als vergelding raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. De Amerikaanse ex-president Trump is weer terug in Florida. Hij stond gisteren in New York terecht. Hij zou betrokken zijn bij betalingen van zwijgeld aan een pornoactrice... om een relatie geheim te houden. Trump heeft alle aanklachten ontkend. En eenmaal terug in Florida hield de oud-president een toespraak... waarin hij fel uithaalde naar zijn aanklagers. Eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar. Dat zegt het CBS. De afgelopen 12 maanden steeg de prijs gemiddeld met een derde. Dat komt door dure kippenvoeding en de vogelgriep. Daardoor zijn er een stuk minder kippen. In Nederland steeg de prijs met een kwart, maar bijvoorbeeld in Tsjechië zijn eieren twee keer zo duur geworden. In Japan zijn er twijfels over de veiligheid van de kerncentrale van Fukushima. Daar gebeurde in maart 2011 een kernramp als gevolg van een tsunami. Die twijfels komen door nieuwe beelden uit één van de drie gesmolten reactoren. Te zien is dat een betonnen draagconstructie zwaar beschadigd is. De kerncentrale is sinds de ramp in 2011 gesloten, maar er moet nog steeds puin worden geruimd. Het is SV Spakenburg niet gelukt om PSV thuis te verslaan in de halve finale van de KNVB-beker. De amateurclub verloor met 2-1 van de Eindhovenaren. De bekerfinale is op 30 april. Dan staat PSV in de Kuip tegen Feyenoord of Ajax. Die spelen vanavond de tweede halve finale. Het weer. Vanochtend is het helder en wordt het overwegend zonnig. Wel kan in het binnenland wat sluier- en stapelwolken voorkomen. In de middag blijft de zon flink schijnen en is het droog bij maximaal 12 graden.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 Komt de zon op, wil ik jou weer vergeten. En ja, je Maar die dingen je zei dan dat je niet meer zonder mij kan. En je wakker kan je slapen. Ik wakker van vanavond. Mijn jordie, tuurlijk ben ik wakker door je nu ben in de postje door de polder aan het risen.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 ruikt Oh, ik kom en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw leidt het geweld op tussen Israël en de Palestijnen. De Israëlische politie viel de Tempelberg binnen... waar moslims tijdens de ramadan aan het bidden waren. Er zouden zeven gewonden zijn gevallen. Ex-president Trump is direct na zijn rechtszaak in New York... weer teruggevlogen naar Florida. In Mar-a-Lago sprak hij zijn aanhang toe en beschuldigde zijn aanklagers van het dwarsbomen van zijn kandidaatschap. En eieren zijn een stuk duurder geworden in de EU, gemiddeld zo'n 30 procent.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 Girl, you man. <laughs> but they all on me like they wanna hold hands. Fuck Marshall. Cause once I blow, I know that I'll be the man. Yeah. All because I'm the new pretty girls one two times my salsa. Ooh, ooh, look out for my next single, it's called My Salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa. makes all pretty girls one to dance and take off their underpants. My salsa makes all pretty girls one to dance and take off their underpants.